Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Justitie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar... tegen oud-wethouder van Roermond Jos van Rij. Ook wil het OM dat hij drie jaar niet bij de overheid mag werken. Van Rij wordt verdacht van corruptie, fraude, witwassen... en het lekken van vertrouwelijke informatie. In ruil voor reisjes en geld zou Van Rij een bevriende projectontwikkelaar... hebben bevoordeeld bij bouwprojecten in de gemeente. In het zuidoosten van Turkije is een aanslag op de politie gepleegd. Daarbij zijn volgens de autoriteiten drie doden en zeker 23 gewonden gevallen. In de stad Diyarbakir ontplofte een autobom bij een bus van de politie. De regio wordt geplaagd door geweld. Koerdische rebellen en het Turkse leger vechten er al bijna een jaar tegen elkaar. Het Facebook-profiel van PvdA-kamerlid Jusel is weer online. Het was eerder vandaag verwijderd nadat ze een bericht had geplaatst over de vrijheid van meningsuiting. Het leek erop dat haar profiel was verwijderd vanwege de inhoud van dat bericht... dat ook ging over de zaak van columniste Ebru Oemar. Facebook wil niet zeggen waarom het profiel van Yushel werd verwijderd. Een wegverzakking op de A2 bij knooppunt Everdingen leidt tot lange files rond Utrecht. Door de verzakking zijn twee rijstroken richting Den Bosch dicht en wordt het verkeer omgeleid. Rijkswaterstaat is de weg opnieuw aan het asfalteren en zegt dat dat voorspoedig gaat. Het verwacht dat de weg rond half acht weer open gaat. Tom Dumoulin heeft de roze, roze trui heroverd in de ronde van Italië en neemt hem over van Marcel Kittel. De Italiaan Diego Ulissi won de etappe van 200 kilometer. Dumoulin werd tweede en Steven Kruiswijk derde. Kruiswijk staat nu vierde in het algemeen klassement. Het weer, veel bewolking en vooral in het zuiden kans op een stevige bui. Morgen in het noorden eerst bewolkt, daarna overal wat zon. Smiddags vooral in het zuiden weer regen en het wordt morgen een graad of 23. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad een avondspits die een stuk drukker verloopt dan normaal door de problemen bij Utrecht. En ook bij Amsterdam en Den Haag staat het soms behoorlijk vast... Bij Utrecht heel veel vertraging vanwege de rijbaanverzakking op de A2 Utrecht en Bos bij Everdingen. Op de A2 staat het vast vanaf Amsterdam, nu vanaf Vinkenveen tot aan de afrit Everdingen. En op de A27 vanuit Almere staat het vast, vanaf Hilversum. In beide gevallen is er heel veel vertraging, alternatieven zijn er nauwelijks. Andere problemen, de A1 Amsterdam-Amersfoort, over 8 kilometer tussen Blarikum en Eembrugge. Verder richting Apeldoorn 5 kilometer voor Barneveld. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft-Zuid en Prins Klausplein 9 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is in slechte toestand. Er is een gat in de rijbaan. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Holendrecht en Knopend Velsen over 25 kilometer met dik een half uur vertraging. De A10 Koenplein richting Osdorp tot aan Oostzaderwerf. 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum 10 kilometer tussen Knopend Ridderkerk en Sliedrecht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. 8 kilometer voor Moordrecht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht.